Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De dood te was het gevolg van personeelsproblemen en een te hoge werkdruk. Dat staat in een voorlopig inspectierapport dat in handen is van RTL Nieuws. De 25-jarige medewerker werd in februari vorig jaar met een schaar neergestoken door een patiënt die Ritalin had gesnoven.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 Facebook heeft het profiel verwijderd van de blanke extremist Richard Spencer, mogelijk vanwege haatzaaiende berichten. Spencer is de voorman van de Amerikaanse alt-right-beweging, die streeft naar een land voor uitsluitend blanken. Behalve zijn persoonlijke profiel zijn ook twee andere Facebook-pagina's van Spencer verdwenen.